Uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren kritisch op de nieuwe economische cijfers... en de reactie van het kabinet erop. De economie kromp met 1,4 procent, vooral door het lagere gasverbruik. De werkloosheid nam iets toe. Volgens SP, CDA en GroenLinks laten de cijfers zien... dat de crisis nog niet voorbij is. Daarmee verwijzen ze naar een uitspraak waarin minister Dijsselbloem... het tegenovergestelde beweerde. SP-leider Roemer vindt dat Dijsselbloem het zicht op de werkelijkheid kwijt is. D66 vindt dat de staatskas minder afhankelijk moet worden van aardgas. En PVV-leider Wilders noemt een vertrek uit de Europese Unie de oplossing voor de problemen rond de economie en de werkloosheid. Een gesprongen oliepijpleiding heeft in de Amerikaanse stad Los Angeles voor een enorme puinhoop gezorgd. De leiding van een halve meter in doorsnee knapte kort na middernacht plaatselijke tijd. Zo'n 190.000 liter ruwe olie kwam over een lengte van bijna een kilometer op straat terecht. Op sommige gedeelten staat de oliedrap kniehoog. Er vielen geen gewonden. NAVO-chef Rasmussen roept de Europese lidstaten op om niet langer te snijden in hun defensiebudget. Het is volgens Rasmussen tijd om te stoppen met bezuinigen en in de tegenovergestelde richting te bewegen. Hij wijst erop dat Rusland de uitgaven voor defensie al jarenlang opschroeft. Veel landen in Oost-Europa maken zich zorgen over de Russische bemoeienis met Oekraïne. Radio 2 raakt twee bekende programma's kwijt, Knopend Kranenbarg en Cappuccino. Beide programma's bestaan bijna 20 jaar en verdwijnen vanaf 1 september. Knopend Kranenbarg wordt elke werkdag tussen 4 en 6 uitgezonden. DJ Wouter van der Goes komt op die plek. Presentator Bert Kranenbarg gaat op de zaterdagochtend een nieuw programma maken. Het weer, flink wat zon, maar in het oosten van het land ook wat bewolking. Het is 14 tot 17 graden. Morgen en in het weekend vrij zonnig en warmer.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 U kunt ons beluisteren op de kabel via 104.5. In de ether kunt u op 106.9 terecht. En op het internet via zfm-live. Mijn naam is Bart van der Meer. En de komende twee uur zijn voor Matchbox. Natuurlijk hartelijk dank voor Ruud en Dolly. En Angela houdt de achtergrond voor de redactie voor het eh, programma ZFM Luncht. En dan gaan we beginnen met de muziek. En eh, sommige platen hoor je één keer in de 20 jaar. En soms hoor je ze twee keer in een kwartier. Bijvoorbeeld deze. afsluiter. En het is ook een geweldige binnenkomer. QQ in the Blizzards and Another Day, Another Road. Zoals eh, Ruud al zei, van de LP Groet uit Grollo uit 1967. hips up to her fingertips. I feel I'm heaven bound. And when she starts to sway, I've gotta say, she really moves the grass around. Rock, a hula baby, rock. A hula baby got a hula loop from Honolulu. That rock a hula baby of mine. to kiss my little hula miss. I never get the chance. I want to hold her tight all through the night, but all she wants to do is dance. Rock, a hula baby, rock. A hula baby got a hula loop from Honolulu. That rock a hula baby of mine. baby, got a hula loop from Honolulu down to Honolulu, baby, you're Oh, well, they're rocking a hula, baby, oh, mine. Zo, even een track van de film uh, eh, LP Blue Hawaii van Elvis Presley uit uh, 1962, Rockahula Baby. Gaan we naar een andere LP uit 1977, eh, I Remember Yesterday. En die kwam van Donna Summer. En van dat album draaien wij een eh, plaat die ook eh, als single groot succes gaf, I Feel Love. We hebben de Queen of Soul, dat is Aretha Franklin. En dit was de Queen of Disco, Donna Summer. I Feel Love van het album I Remember Yesterday. Zijn we toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. En we hebben vier nieuwe binnenkomers. Waarvan de eerste meteen voor de tweede keer nieuw binnenkwam. Ze stond er al een week of 13 in. En zakte er toen uit. En komt nu weer nieuw binnen op 40. En dus draaien we die gewoon weer. Cilla Black. Anyone who had a heart op 40. look at me and know that I love you. Anyone who ever dreamed could look at me. take you back. Without you, I would die, dear. No. Nieuw, en voor de tweede keer nieuw, eh, Anyone Who Had A Heart van Cilla Black. Nieuw op 40. Nieuw op 39, Suspicion van Terry Stafford. En daar wil ik toch nog even iets bijzonders bij vertellen... want wij zijn nu bezig met de top 40 van 15 mei 1964. Maar een maand eerder stond eh, Terry in de Hot 100 in Amerika op nummer uh, eh, 5. Nummer 6, pardon. Want de eerste vijf plaatsen die werden ingenomen door The Beatles... en Terry stond op nummer 6. Maar op 15 mei 1964 kwam hij binnen op 39 in Engeland. Every time you kiss me, I'm still not certain time you hold me, I'm still not certain that you care.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 maar Terry had er toch het meeste succes mee. De volgende nieuwe komt eh, nieuw binnen op nummer 34... en na een heleboel uh, behoorlijke pittige platen... Twist and Shout en Do You Love Me en I Can Dance... kwamen uh, Brian Poole en de Tremolo's binnen met iets rustiger en toch heel erg mooi... Someone, Someone. en nieuw op 34, Someone, Someone. De hoogste nieuwe komt binnen op nummer 26. Een compositie van Chuck Berry opgenomen op 26 maart van het jaar 1964... en kwam anderhalve maand later alweer binnen op 26, zoals ik al zei... No Particular Place to Go. Riding along in my automobile My baby beside me at the wheel I stole a kiss at the turn of a mile my curiosity running wild. Cruising and playing the radio with no particular place to go. Riding along in my automobile, I was anxious to tell her the way I feel. So I told her softly and sincere, and she leaned and whispered in my ear, cuddling more and driving slow particular place to go. No particular place to go we parked way out on the Kokomo. The night was young and the moon was gold. So we both decided to take a stroll. Can you imagine the way I felt? I couldn't unfasten a safety belt. Riding along in my blues, Still trying to get her belt to loose. heavy belted wooden bus, cruising and playing the radio, with no particular place to go. opgenomen in 1959, jawel, 55 jaar geleden. Fats Domino met een eh, compositie van onder andere van hemzelf. Eh, de volgende compositie is van Clive Powell. En die kennen we ook als Georgie Fame. get away. Georgie Fame met zijn eh, Getaway uit 1966, eigen compositie. Zijn we toe aan de tip van Willem. En die komt van, eh, vandaag komt die van de groep Bad Finger van de LP No Dice. Een productie van Mel Evans. En die kennen we nog wel een klein beetje van de Beatles, dacht ik zo. En het nummer dat is eh, No Matter What. Dat gaan we dan zo meteen doen. Die zoek ik zo meteen even op. Eerst even wat anders. was eh, Marie Laforêt en die hadden we natuurlijk niet bedacht. Want we hadden heel wat anders bedacht. We hadden van Badfinger een track en die gaan we dus nu gewoon even spelen. No matter what. nooit gedacht en toch nog gekregen. Dat is een beetje het verhaal van No Matter What van Badfinger. Maar eerst even daarvoor, eh, niet gepland, Marie Laforêt met Aarde Man My Darling. Maar dit was de tip van Willem, geschreven door Mel Evans. Nee, geproduceerd door Mel Evans en geschreven door uh, uh, Piet Hem en ook gezongen door hem. Piet Hem, dus ja. Ehm, wat gaan we doen? We gaan even wat rustigs doen. Even naar Rolf McTell luisteren van de LP You Well Meaning...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 Let me take you by the hand and lead you through the streets of London. I'll show you something to make you change your mind. So how can you tell me you're lonely? And say for you that the sun don't shine, don't shine. Let me take you by the hand and lead you through the streets of London. I'll show you something to make you change your mind. Uit 1971, uh, eh, The Streets of London van Rolf McTell. We hadden net de tip van Willem, maar deze is voor Willem en ook voor Joke. stops drawn, and the light of the moon is a bang, and the stars up above walk the heavens hand in hand. There's a shady place. geschreven door uh, Gerard Romein en Siep Warner... in het eh, post-Robbie eh, van Leeuwen tijdperk. The Motions, and I Want You, I Need You. En dan gaan we nu naar Nina Simone luisteren. Eunice Kathleen Wayman was haar echte naam. En het nummer wat we gaan draaien komt uit 58. My Baby Just Cares For Me. cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for. He don't care for high tone places. Liz Taylor is not his style, and even Liberace smile. something he can't see. I want Kathleen Wayman, ofwel Nina Simone en My Baby Just Cares For Me. We gaan even naar een album met de titel Visible Silence. En dat is van de groep eh, Art of Noise uit Engeland. En die hadden een hit met Paranoia. Paranoia, dat is een eh, samenvoeging van paranoia en insomnia, slapeloosheid. En eh, dat had, daar had Max Headroom mee te maken. The Art of Noise met Max Headroom en Paranoia. Relax. What? You're quite safe here. Am I dreaming? No. Where am I? In bed? What am I doing? <laughs> Talking to myself. Look, I must have a star on my door. Or better still, a door, a door, a door. Oh. <laughs> Swing doors, huh? Okay, doors swing. on the window. One, two, three, sleep. shroud me in thy purple cloak. <laughs> Doesn't even rhyme. Is that my tea's made? Paranoid, paranoid. I can't stand tea. Samen is dat dus Paranoia. En dat was ehm, Art of Noise featuring Mags Headroom. Gaan we naar de laatste plaat eh, voor het nieuws. En dat is er een van eh, Tin Tin. En dat gaat over toast en marmalade. Graag tot na het nieuws en de boodschappen en deze plaat. Toast and marmalade for sailing ships upon the sea aren't lovelier than you or the games I see you play. You more lovely than the day when the sun is in your eyes. I see through your disguise all the games I see you play. You more lovely than the day when the sun is in your eyes. I see through your disguise all the games I see. on the sea I'm lovelier than you.